Het was de bedoeling dat die op 19 december zouden worden uitgesproken op meerdere plekken tegelijkertijd. Maar het lijkt erop dat dat niet doorgaat, zegt verslaggever Xander van der Wulp. Het zou dus kunnen dat bijvoorbeeld Rutte wel zijn excuses aanbiedt... voor het slavernijverleden hier in Nederland op de 19e. En dat al die andere ministers en staatssecretarissen hun reis gewoon doorzetten. Maar dat ze dan eh, daar in Suriname en op de eilanden gaan praten over... hoe die excuses in het komende jaar verder uitgewerkt moeten worden. Veel organisaties zien liever dat de excuses volgend jaar op 1 juli worden aangeboden... als de afschaffing van de slavernij wordt herdacht. Een grote treinstaking volgende week. Machinisten en conducteurs van Arriva staken in Noord-Nederland. Er zit een loonsverhoging aan te komen van 5%, maar zij willen het dubbele. En ook de werkdruk moet omlaag. Donderdag en vrijdag rijden er daarom minder of geen treinen in Groningen en Friesland. De maandag erop wordt er gestaakt op het spoor tussen Emmen en Zwolle. Er gaan een hoop banen verdwijnen. Bij bol.com 300 in totaal. De webwinkel moet de komende jaren dik 200 miljoen euro gaan besparen. Komt doordat mensen door het dure leven minder zijn gaan shoppen, zegt het bedrijf. Bol.com verwacht dat dat nog even zo doorgaat. Oud-tennisser Roger Federer die wilde even spontaan langswippen voor een kopje thee bij Wimbledon... het wereldberoemde stadion waar hij acht Grand Slams won... Maar dat ging niet zoals gepland, vertelt hij in de Daily Show. So then I get out and I'm like, yes, hello. Um, I'm just was wondering how I can get into Wimbledon. Uh, you know, where, where, is the door? Where is the gate? And she's, yeah, yeah, do you have a membership card? I'm like, uh, we have one. Federer had dus geen ledenkaart bij zich en dus hield de dame bij de deur voet bij stuk. De tennislegende kwam er niet in. Het weer nog, het is glad en koud en op sommige plekken hangt ook dichte mist. Aan de kust is er kans op een winterse bui. Vanmiddag dan breekt het pas echt open en is er wat zon te zien. Het wordt 1 tot 3 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Viel op de A8 Zaanstad richting Amsterdam tussen Zaanstad Assen-Delft en Zaanstad Zuid. hier op hout. Dit komt door een ongeluk op de A10. Daar gebeurde in de richting van Rotterdam voor de Koentunnel een ongeluk. Links de ook is dicht. heeft daar op de A10 ook nog een kleine 5 minuten op Verder de N99 Den Hoeven richting Den Helder tussen de aansluiting met de N240 en afrit Palona.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 Ba ba ba ba da. Tell me how you need Tell me the positions that I can't watch you. Take it slow. I'm still learning your body. If I get too rough, then you can just tell me to. Take it slow. You know what it is right now. We ain't making kids right now. Just practicing. I don't wanna make it seem like I only think about one thing, but you know what I'm on at this time of night. Won't you turn around and just take it? slow? I know what you're on at this time. better. You know what I want this time of night. Won't you turn around and just take it slow? I know what you this time of Will you turn around and just take it slow?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 Vijf Surinaamse stichtingen in Nederland spannen een kort geding aan... om te voorkomen dat het kabinet al op 19 december excuses maakt voor het slavernijverleden. Ze vinden dat het kabinet onvoldoende heeft overlegd... en de datum er overhaast doorheen wil drukken. In Frankrijk kunnen jongeren tot 25 jaar binnenkort gratis condooms krijgen via de apotheek. De maatregel moet geslachtsziekten tegengaan. Het aantal SOA's in Frankrijk is de afgelopen twee jaar flink toegenomen. De Peruaanse oud-president Castillo zit tot zeker dinsdag in de cel, heeft het Hoge Rechtshof bepaald. Hij werd eergisteren afgezet omdat hij ondemocratisch zou hebben gehandeld. Het weer op veel plekken mis, lokaal kan het glad zijn, overdag vaak grijs en het wordt een graad of 2. ZFM. ZFM. veel sneller dan ik grootste kersthits hoor je op ZFM.